9 uur. wordt met het NOS Journaal. In Stockholm zijn duizenden mensen de straat opgegaan om hun solidariteit te tonen met vluchtelingen. Volgens de politie waren in de Zweedse hoofdstad zo'n 15.000 mensen op de been. Premier Leuven sprak de betogers toe en benadrukte dat andere EU-landen meer moeten doen voor de vluchtelingen. Vorig jaar kregen zo'n 80.000 mensen asiel in Zweden, vooral Syriërs. Alleen Duitsland nam meer vluchtelingen op. Voorzitter Bakker van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, roept burgemeesters op meer opvangplekken beschikbaar te stellen. Bakker wijst erop dat hij begin dit jaar al gezegd heeft dat er 10.000 bedden nodig zijn en dat aantal zal de komende tijd hoger worden. Ik heb meer burgemeesters nodig die bereid zijn een asielzoekerscentrum in hun gemeente te openen, zegt Bakker. Het COA voert nu gesprekken met 120 gemeenten over de opvang van vluchtelingen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft een bezoek gebracht aan de Nederlandse militairen die deelnemen aan de VN-missie in Mali. Hij was in Gao, waar de meeste van de 450 Nederlanders zijn gelegerd. Koenders bezocht Mali voor het eerst als minister. Tot vorig jaar oktober was hij hoofd van de missie. De minister bedankte de militairen voor hun inzet en zei dat de VN-missie in Mali de gevaarlijkste is met het hoogste aantal gewonden en omgekomen militairen. Het Nederlands elftal heeft in het EK-kwalificatietoernooi opnieuw verlies moeten incasseren. In Konia verloor Oranje met 3-0 van Turkije. Nederland kwam al vroeg op achterstand door individuele fouten bij Oranje. Het team van bondscoach Danny Blind verloor donderdag met 1-0 van IJsland. Oranje maakt nog een kleine kans op kwalificatie voor het EK volgend jaar in Frankrijk... als Turkije in de komende twee wedstrijden punten laat liggen. Het weer vanavond en ook vannacht bewolkt en geregeld buien. Morgen begint wisselvallig, later op de dag opklaringen en overwegend droog.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 Ja, ik zat al helemaal aan de eerste muziek, de eerste cd te denken van Becky Williams ehm, van het label AD Music. Daar hebben ze een heleboel eh, cd's geremasterd. En van haar cd dus één. In 1995 deze cd en in 2015 eh, de Schuddy Master.